Kees Groot met het NOS-journaal. Prij. De man had bijna zes maanden in voorarrest gezeten op verdenking van mishandeling en rijden onder invloed. In afwachting van zijn proces werd hij vrijgelaten op voorwaarde dat hij zijn medicijnen zou nemen. De man is psychiatrisch patiënt. De verdachte botste vrijdag frontaal op een auto met daarin een gezin. In Doetinchem heeft een stoptrein van Arriva afgelopen avond een politiebus geramd. De agenten achtervolgden een verdachte en reden daarom langzaam tussen de gesloten spoorbomen door. Mogelijk zagen ze door de struiken niet dat er een trein aankwam. Zowel de agenten als de inzittenden van de trein bleven ongedeerd. Wel raakte de voorkant van de politiebus zwaar beschadigd. De 15 passagiers in de trein moesten de laatste paar honderd meter naar station Doetinchem lopen. Het RIVM heeft achterhaald waarom ruim 30 kinderen brandwonden opliepen op een glijbaan in Schijndel. Om hem gladder te maken was de glijbaan ingesmeerd met verdunde groene zeep. Maar er zat een restje vaatwasmiddel doorheen. Die combinatie leidde tot de brandwonden, meldt het RIVM na onderzoek. De verwachting is dat de huid van de kinderen in een paar dagen volledig herstelt. Marcia Luiten heeft de prijs gekregen voor haar boek Het Geluk van Limburg. De winnaar van de jaarlijkse prijs voor het beste Nederlandstalige journalistieke boek werd bekendgemaakt in het radioprogramma Met het oog op morgen. In het boek wordt de opkomst en ondergang van de mijnindustrie besproken, aan de hand van de geschiedenis van een mijnwerkersfamilie. Volgens de jury leest het als een roman. Aan de prijs, die sinds 2006 wordt uitgereikt, is een bedrag van 10.000 euro verbonden. Het weer vannacht zo goed als droog. Morgen zijn er flinke perioden met zon bij maxima tussen 16 en 19 graden.